Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Suriname is 50 jaar onafhankelijkheid gevierd. Er was onder meer een militaire parade, kransleggingen en een receptie op het presidentieel paleis. Namens Nederland was demissionair premier Schoof aanwezig in Paramaribo. President Simons zei in het parlement dat het tijd was voor een plan voor de toekomst... om ook economisch volledig op eigen benen te staan. Suriname verwacht veel geld te verdienen met de winning van olie. Ook in Nederland waren allerlei festiviteiten rond 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname. In Amsterdam werd het Suriname Museum geopend door koning Willem-Alexander. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land bereid is om verder te praten... over het Amerikaanse voorstel om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Hij wil de gevoelige punten bespreken met president Trump... op voorwaarde dat Europese bondgenoten ook bij dat gesprek mogen zijn. Volgens Zelensky moet er nog veel werk worden verzet. De problemen met de rioolwaterzuivering in het Brabantse Haps duren nog zeker tot woensdagmiddag. Het waterschap en Maas is bezig noodaggregaten te plaatsen. De zuivering werkt niet meer sinds een stroomstoring vanochtend. 90.000 huishoudens is gevraagd om zuinig met water te zijn... en zo min mogelijk de wc door te spoelen. Een Spaanse gouden munt uit het jaar 1609 heeft op een veiling ruim 3 miljoen euro opgebracht. Dat is een record in Europa. Volgens het veilinghuis in Genève is de munt zeer zeldzaam en van grote historische waarde. De munt is geslagen in de Spaanse stad Segovia onder koning Philips III... en was in die tijd al een paar gemiddelde jaarsalarissen waard. Hij was dan ook niet voor dagelijks gebruik, maar diende meer als symbool van macht. Wie de nieuwe eigenaar van de munt is, is niet bekend. Het weer, in het westen nog buien, maar het klaart vannacht op en het koelt af tot rond het vriespunt. Er kan op grote schaal mist ontstaan die in de ochtend langzaam verdwijnt.